voor spoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. De Amerikaanse medicijnenfabrikant Pfizer stopt met onderzoek naar nieuwe medicijnen voor de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Ondanks uitvoerig onderzoek zijn er nog steeds geen effectieve geneesmiddelen tegen die ziektes. Als gevolg van de beslissing verliezen 300 medewerkers van Pfizer hun baan. De vrijgekomen financiën worden volgens het bedrijf verplaatst naar onderzoek naar andere aandoeningen. Alzheimer Nederland noemt het teleurstellend dat Pfizer stopt met het onderzoeksprogramma. Vicevoorzitter Mariette Patijn van de FNV stapt teleurgesteld op. Volgens haar is de vakbond niet eensgezind en daadkrachtig genoeg. FNV-voorzitter Han Busker betreurt het vertrek van Patijn. Hij zegt dat het beeld dat zij schetst niet wordt gedeeld en herkend door de rest van het bestuur. Patijn maakte vier jaar deel uit van de FNV-top. In Duitsland is een Bosnische Serviër gearresteerd... die wordt verdacht van oorlogsmisdaden... tijdens de burgeroorlog in het voormalig Joegoslavië. Milorad Obradovic zou in 1992 drie mensen hebben doodgeschoten... en mee hebben gewerkt aan de arrestatie van ongeveer 120 moslims... die later ook werden vermoord. Bosnië had een arrestatiebevel tegen Obradovic uitgevaardigd. De openbaar aanklager in Duitsland zegt dat het de bedoeling is hem uit te leveren... Tijdens de oorlog in Bosnië zijn tussen 1992 en 1995 meer dan 100.000 mensen gedood en vele honderdduizenden verdreven. In het Zwitserse Zermatt zitten zo'n 13.000 wintersporters vast. Door hevige sneeuwval en extreem lawinegevaar kunnen ze het mondaine skioord niet verlaten. Voor mensen die per se weg wilden, vlogen er vanmiddag enige tijd helikopters. In het kanton Wallis, waar het Zermatt ligt, is de afgelopen 24 uur meer dan 1 meter sneeuw gevallen. Het weer in het oosten kan er vanavond wat regen vallen. Komende nacht liggen de minima tussen 1 en 5 graden. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Smiddags is het rond 8 graden. Donderdag en vrijdag blijft het grijs, maar wel op de meeste plaatsen droog.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 En de andere kant op is de vertraging zelfs 40 minuten tussen Terbrechtseplein en Rotterdam Feyenoord door een ongeluk. Er zijn daar ook twee rijstroken dicht. Op de A20-hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en knooppunt plein 7 kilometer en een kwartier oponthoud. De A20 Gouda-hoek van Holland tussen Moordrecht en knooppunt plein 9 kilometer en een half uur vertraging door een aanrijding. Op de A27 van Breda naar Utrecht bij Noorderloos een half uur oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij.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 And my lyrics are provide electricity. Girl, nobody can tell you nothing cause you don't know your destiny. Yo, sexy ladies want power with us. Inna the car with us, them now war with us. Inna the club, them want flex with us.